E e met het NOS-journaal. In de Japanse havenstad Yokohama zijn de eerste passagiers van het cruiseschip Diamond Princess van boord gegaan. Sinds begin deze maand zaten alle 3700 passagiers, met daarbij ook Nederlanders, in quarantaine vanwege de uitbraak van het coronavirus. Volgens officiële cijfers zijn zeker 540 opvarenden besmet geraakt. Alle passagiers zijn getest en wie niet ziek is mag het cruiseschip verlaten. Mensen die rechtstreeks contact hebben gehad met een patiënt... moeten nog twee weken in quarantaine blijven. De Diamond Princess is de plek met de meeste besmettingen door het coronavirus buiten China. Boze boeren protesteren vandaag opnieuw tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Organisatie Farmers Defence Force verwacht zo'n 7500 demonstranten in Den Haag. In Drenthe zijn gisteravond 30 tractoren aan de kant van de weg gezet. Ze werden bekeurd omdat ze op een autoweg reden. Tijdens eerdere boerenprotesten eind vorig jaar ontstonden veel files. Steeds meer bedrijven vestigen zich in Nederland vanwege de brexit. Afgelopen jaar deden 78 bedrijven dat, bijna twee keer zoveel als in het jaar ervoor. Het zijn volgens het ministerie van Economische Zaken vooral bedrijven in de zakelijke dienstverlening, IT en media- en advertentieindustrie. Door klimaatverandering en ongezond eten staat de gezondheid van kinderen onder druk, zeggen UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze pleiten onder meer voor internationale afspraken om reclames die gericht zijn op kinderen te weren. Bovenaan de lijst van kinderenwelzijn staan Noorwegen, Zuid-Korea en Nederland. Een vermeende handlanger van Ridouan Taghi werkte aan een programma voor RTL. Het is Delano R., medeoprichter van motorclub Calo Wago. Hij wordt ervan verdacht dat hij voor Ridouan Taghi moorden heeft georganiseerd. Na zijn arrestatie eind 2018 stopte het project van RTL. Het weer, af en toe zon en een enkele bui. Vanmiddag 7 graden en een stevige wind uit het westen. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen 10 graden met in de middag flinke buien en kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeersupdate van de ANWB. E op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe Meer... 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil.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 Het is al woensdag, Roy. Woensdag 19 februari, hier bij ZFM. En we tellen af 74 dagen, 14 uur, 52 minuten en 26 seconden precies tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans en ik ben tot 10 uur bij je. Goedemorgen. weer. El Giro, de vaste opener van dit programma. Ja, het is de dag van de boerenprotesten weer. Ongeveer 2 tot 300 boeren zijn onderweg. Ze gaan richting uh, eh, Den Haag. We houden je op de hoogte mocht het eh, druk worden. Maar vooralsnog dat nog maar 14 kilometer in de file. Dus uh, dat valt heel erg mee nog. Rustige ochtendspit hier. Gaan we door met muziek hier bij ZFM. 10 over 8. Dit is de nieuwe Cabine Cabello. My oh leather jacket, a bad reputation, insatiable habits.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 Mai oh mai. Van Camilla Cabello, de allernieuwste. Terug in de tijd met de Fuji's. Ook lang niet meer gehoord. Hier bij ZFM. Goedemorgen. someone. Test why clap, see that flesh get scorned. Beat so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. tell your friends they that hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Yeah, yeah. the dead bitch you're my theosis, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tucked in the razor blade. That sounds sick. Maybe one day I'll write the horror. Black Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. grote hit uit de jaren 90 met de Hier bij ZFM. With the quick fuse, I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. clap Oasis waren dat. Met Thunder. Ja, en dan opeens heb je van die momenten dat je gewoon zit in een oude disco. Weet je, en dan uh, denk je van, weet je, ik ga even die platenkast kijken. En dan komen die oude platen Rootcake tegen. En waarom ook niet. We doen net of het zomer is. Hier is die, maar feet won't move. Goedemorgen. Goed. Zo, dat is weer fijn. My feet won't move. Fruitcake, lekkere oude plaat om weer te horen. Terug naar 2020. Chris Cross Amsterdam heeft een nieuwe gemaakt. Samen met Tino Martin. En die is leuk. Ja, die is echt leuk. Hier is die, hier bij ZFM. Waar het bijna half negen is. En dat is in het liedje. Amsterdam half negen. Aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah, yeah zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het elke keer. We doen het telkens weer. Alle niet weg. De nieuwe Crisscross Amsterdam samen met Tino Martin. Ja, en op de achtergrond hoor je hem al. Het is niet Man in Black. Het is het origineel. Het Friese Russian met de Forget Me Not. Hier bij ZFM. Buiten 6 graden. Veel warmer wordt het ook niet. Het waait nog steeds, maar het blijft droog. En af en toe komt de zon tussendoor. Lekkere dag vandaag. is en ik weet zeker dat je in je hoofd de Man in Black meegezongen hebt. Neem je terug naar de zomer, of weet je, we kijken gewoon vooruit. Zet hem op de radio, lekkere muziek en dan lekker op de boulevard rondkijken. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by.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 Eye to eye, they solemnly convene Sophie Ellis Baxter. Ondertussen kijk ik even op de weg. Weinig veranderingen nog met de boeren. Weinig overlast nog, dus een eh, rustige ochtendspits. Gaan wij lekker door met Arizona Dervas. Roxanne hier bij ZFM 5 over half 9.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. Melanie C. Hier bij ZFM kwart voor negen. Lekker rustig. Lekker wakker worden en we gaan gewoon nog lekker relaxed door. Lekker met TLC. Ken je die nog? Jaren 90. Drie meiden. Eh, ja, ja, video's die waren geweldig. Goed, hier zijn ze met eh, Waterfalls. Een van de grootste hits uit de jaren 90. Hier bij ZFM. we gewoon doorgaan. Het is kwart voor negen bijna. Goedemorgen. praise him for the seven days. And like his promise is true, only my faith can undo the many chances I blew to bring my life to a nip. Clear blue and unconditional skies have dried the tears from my eyes. No one lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for two and into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me and you. Go, Jay. Lisa Lefta en haar vriendinnen TLC hier bij ZFM. Ja, nog uh, natuurlijk we tellen af Formule 1. Maar dat andere hoogtepunt komt natuurlijk ook aan. Ja, Eurovisie Songfestival. Nou, de winnaar die draai in het tweede uur. Dus dan eh, weet je dat vast. Maar James Bond komt er ook aan. 2 april hier in Zandvoort. De première van de nieuwe James Bond. En Iggy Pop maakte daar al een liedje over. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. talks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. april. Dan eh, komt die nieuwe uit. De nieuwe James Bond. En we doen gewoon lekker alsof het zomer is hier bij ZFM. We gaan lekker reggae draaien. Uptown Top Ranking. Hier is die. Althea en Donna bij ZFM waar het bijna 9 uur is. consenting. me in my outer back. Say me give heart attack. Give me little bass, up my waist. Uptown, top. the truth and the no ending. Uptown Top Ranking. Althea en Donna. Ja, dan krijg je toch een beetje het zomergevoel. Als ik hier naar buiten kijk vanuit de studio aan de Tolweg, zie ik de zon opgaan. Wat een lekkere dag. Blijf droog. Ja, lekker.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 Nog een minuutje en dan is het 9 eh, uur. Komt het journaal. Misschien het laatste nieuws over de boeren. Als ik nu even online kijk, zie ik eigenlijk helemaal geen eh, toestanden. 6 kilometer file maar in onze regio. Dus dat valt heel erg mee. En eh, nou, we wachten dat even af. Dan zijn we zo na 9 uur weer terug met onze muziek. En onder andere de winnaar van de Songfestival 2020. Want volgens mij weten we al wie dat wordt.